12 uur. Dit is Martijn Nijhuis met het NMS Journaal. In Amsterdam is een man doodgeschoten. Het gebeurde in een parkeergarage in de wijk Amsterdam-Nieuw-West. slachtoffer is een bekende van de politie. Er zijn de afgelopen maanden al verschillende liquidaties en schietpartijen geweest in Amsterdam. Vorige week woensdag werd in dezelfde wijk ook iemand doodgeschoten. Zondag werd iemand neergeschoten in een andere wijk in Amsterdam. Het dodental door het vliegtuigongeluk in Taiwan is opgelopen tot 19. Er waren 58 mensen aan boord en er zijn nog tientallen vermisten. Het toestel raakte kort na het opstijgen een brug en een auto die op die brug reed. Daarna stort het vliegtuig in een rivier in de hoofdstad Taipei. De politie is niet aansprakelijk voor de moordpartij door Tristan van der Vlis... vier jaar geleden in een winkelcentrum in Alphen aan de Rijn. Heeft de rechter bepaald in een procedure die was aangespannen door nabestaanden van slachtoffers. De rechtbank stelt wel dat de politie fout heeft gemaakt... De rechter vindt, net als zijn nabestaanden, dat de politie nooit een wapenvergunning had mogen gegeven aan Van der Vlis. De wasmal is een wapenvergunning geweigerd, maar dat had de politie niet meegenomen bij de beoordeling voor een nieuwe vergunning. Tristan van der Vlis had psychische problemen. Hij schoot in april 2011 met een semi-automatisch wapen om zich heen in winkelcentrum Ridderhof. Hij doodde zes mensen en verwonde er 17. Daarna pleegde hij zelfmoord. Op de A1 bij Holten zijn verschillende vrachtwagens op elkaar gebotst. De weg is afgesloten. Het is niet bekend of er gewonden zijn. Er is een tramhelikopter opgeroepen. De A1 tussen Marklo en Lochem is afgesloten. Het verkeer wordt omgeleid en er zouden bij het ongeluk zeker vijf vrachtwagens betrokken zijn. Hoe dat ongeluk heeft kunnen gebeuren is nog niet bekend. Het weer, de zon schijnt geregeld, maar er valt ook een enkele winterse bui.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 live op uw radio. Goedemiddag. Dit is ZFM Lunch op ZFM Zandvoort. Jawel, 106.9 in de eten. 104.5 in de kabel. En eh, natuurlijk ook, eh, ook nog te volgen via internet www.zfm-live.nl. Kunt u ook meekijken. En natuurlijk voor de bezitters van een tv Ziggo kanaal 40. Als u Ziggo hebt Kanaal 40 dus. Daar eh, kunt u onze eh, ja, kabelkrant zien. Text TV, dat moest ook wel. En, uh, en meeluisteren naar de muziek. Ja, toch. Dat weer nog leuk. Het is woensdag, is 4 februari vandaag. En... Uh, pom, pom, pom, pom. Ja, wat gaan we vandaag allemaal doen? Nou ja, dat is eh, duidelijk hè, wat we altijd doen op woensdag. Ja, natuurlijk. Het regionieuws hebben we rond half 1 en half 2. Verder hebben we de bioscoopagenda. De nieuwe films die deze week in eh, Zandvoort gaan draaien in het circus. En verder straks na het 1 uur ongeveer, na, eh, na jaar. Het recept van de week. Joehoe! dat hebben we straks allemaal. Dus eh, drie leuke items vandaag. En... Uh, En natuurlijk straks ook nog een keer de vinyljaren. Ja, ja dat not for possible. Maar straks hebben we ook nog de vinyljaren om twee uur. En het is Ladies Day vandaag hè, in dat programma. Het is Ladies Day, jawel hebben drie fantastische dames. Joni Mitchell, Margriet Eshuis en Kate Bush. Nou, wie het mooier hebben. Dus dat wordt hele aparte muziek straks. Tussen, uh, tussen twee en vier. Maar ah, wel mooie muziek. En daar gaat het om. Dus als je echt van mooie muziek houdt... Nou, dan moet je gewoon straks tussen twee en vier... lekker blijven luisteren naar de vinyljaren. Overigens gaat het programma veranderen. Per 1 april ongeveer... Eh, in april gaat het uh, anders we maken het vijfjarig bestaan vol. En daarna gaan we er iets aan veranderen. Jawel. Het blijft wel vinyl. Maar we gaan ook eh, toch eh, wat andere muziek. Wat actuelere muziek erin stoppen. Ja. En als je voor de actuele muziek allemaal vinyl moet gaan kopen. Dan mag je wel een baan erbij nemen. En alleen niet betaald. Huh? Wow, wow. Maar er blijft altijd wel een LP, één LP centraal staan in het programma. En eh, de rest om gaan we dus wat andere dingen. De naam gaat ook veranderen. Hoort u allemaal nog binnenkort. Binnenkort gaan we het allemaal veranderen, ja. Dit programma gaat ook iets veranderen. We gaan het uitzendschema iets wijzigen. Met ingang van volgende week ga ik het nog maar drie keer doen. En eh, de andere twee keer gaat Charles het doen. Dus maandag en dinsdag hoort u voortaan Charles. En woensdag, donderdag, vrijdag hoort u mij. En dit is Roy Orbison. You got it, baby! Every time I look into your loving uit zijn uh, Traveling Wilburys eh, periode. Eh, daar wordt hij ook door begeleid. George Harrison zit erbij, Tom Petty zit erbij en nog meer van dat soort figuren. Ehm, ja, Jeff Lynne natuurlijk, Bob Dylan. fantastische band was het trouwens. Jammer dat Roy Orbison te vroeg dood ging. Ja, anders hadden we daar nog veel moois van kunnen horen. Geloof het maar. I'm jealous of the rain That falls upon your skin It's closer than my hands have been This Labyrinth and Jealous I'm jealous of the rain I'm jealous of the wind that ripples through your clothes. It's closer than your shadow. Oh, I'm jealous of the wind. Cause I wished you the best of all this world could give. And I told you. There's nothing to forgive, but I always thought you'd come back. Tell me all you found was heartbreak and misery. It's hard for me to say, I'm jealous of the way you're happy without of the nights that I don't spend with you. I'm wondering who you lay next to. Oh, I'm jealous of the night. I'm jealous of the love. love that wasn't here. for someone else to share. Oh, I'm jealous of the love. So I wished you the best of all this world could give. And I told you when you left me, there's none. come back, tell me all you found was heartbreak and misery. It's hard for me to say, I'm jealous of the way you're happy without me. As I sink in the sand watch you slip through my hands pride behind the smile plaat is dat. Prachtig liedje. Jealous van Labyrinth. En eh, ja, het is tijd voor de 3 in 1, hè. het is een lange vandaag, hoor. Oeh, ja, het duurt erg lang. Het duurt bijna 20 minuten. Maar het is wel een mooi. Ja, zo is dat. Crosby, Stills en Nash. to the park. show. away from me now. You are free, and I am crying.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 Are you still listening? Here is the light. peacocks wandered aimlessly underneath an orange tree. Why can't she see me? Of Guinevere drew pentagrams like yours, milady, like yours. Late at night, when she thought that no one was watching at all. shall be free. As she turns her gaze down the slope to the heart. Guinevere had golden hair like yours, lady like yours, streaming out when we'd ride through the warm wind down by the bay. yesterday. Seagulls circle endlessly, I sing in silent harmony. We shall be free. van David Crosby, Stephen Stills en Graham Nash. Go, take a sister and van het eh, eerste album eh, wat deze drie eh, gezamenlijk maakten. En waarmee ze gelijk een enorme plaats verdienden in de popwereld. Iedereen stond versteld van deze drie mensen. I'll set a Oh, wat zeg ik nou weer? Voor Zandvoort en de regio. Ja, en eh, nog even afkondigen wat het allemaal was. Hè. Voor Zandvoort en de regio krijgt zo het regio nieuws natuurlijk met Angela de Koning. Maar ik ga u eens nog even vertellen dat u hoorde achtereenvolgens Sweet Judy Blue Eyes. Eh, daarna het prachtige door David Crosby geschreven Guinevere. En daarna het, het ongelooflijk mooie Wooden Ships. Een eh, echt bandwerkje van de drie heren. David Crosby, afkomstig uit The Birds onder andere. Eh, Graham Nash, afkomstig uit The Hollies. En uh, Stephen Stills, afkomstig uit Buffalo Springfield. Zo was het. Inderdaad. Goed, nou dan nu maar het regionieuws met onze eigen Angela. Jawel. Aaltje Emmens Knol is benoemd tot waarnemend burgemeester van de gemeente Bloemendaal. Zij vervangt Ruud Nederveen die onlangs zijn ontslag indiende. Emmens is ruim 21 jaar burgemeester geweest... onder andere in Kastikum, Eibergen en Westerbork. Tevens was ze wethouder in de gemeente Naaldwijk. De ontstaande situatie in de gemeente Bloemendaal... is voor de commissaris van de Koning aanleiding om een waarnemend burgemeester te benoemen. Emmens moet de huidige bestuurscultuur in de gemeente verkennen of laten verkennen... en de resultaten daarvan rapporteren. Ook is haar gevraagd een traject op te starten dat gericht is op de verbetering van de bestuurscultuur en de onderlinge bestuurlijke verhoudingen. De bedoeling is dat de burgemeester een half jaar in functie blijft. Na zes maanden zal de commissaris van de Koning met de fractievoorzitters en het college spreken over de voortgang van dit proces. De vacature van burgemeester wordt vooralsnog niet ingevuld. De politie doet onderzoek naar een inbrekersbende... die met name in december en januari erg actief is geweest. Er werd onder andere ingebroken in Zoeterwoude, Alkmaar, Haarlem, Oegstgeest en Oude Water. Eh, alle eh, overeenkomst was dat alle inbraken plaatsvonden tussen 6 en 10 uur. Maar ook de overeenkomsten in de werkwijze uh, heeft het vermoeden doen ontstaan dat het om dezelfde bende gaat. De recherche is dan ook op zoek naar getuigen die iets gezien of gehoord hebben eh, op eh, verschillende avonden van de inbraken. En dat moet dan geweest zijn op 3 januari in Alkmaar. 2, <clears throat> eh, op 5 januari in Oostgeest. 21 januari in Oudewater. Dus iedereen die in deze plaatsen iets verdachts heeft gezien... wordt verzocht contact te nemen met de recherche. Onze lokale omroep ZFM viert op maandag 9 februari 2015 officieel haar 25-jarig jubileum. In het weekend voorafgaande zijn er al enkele hoogtepunten die live worden uitgezonden. Zo is er een receptie op zaterdag 7 februari van 6 tot half 9... met een optreden van de Ruud Jansen Band bij Strandpaviljoen Thalassa. Nooit van gehoord. Nee, ik ken ze ook niet. Het zou wel een goedkoop beetje zijn. Ja, maar... Ik zal wel niet zoveel voorstellen. Hm? <laughs> bij Strandpaviljoen Talassa dus. Terwijl er op zondag 8 februari een uitzending is van ZFM Jazz van 10 tot 2. Met alle presentatoren en optredens van enkele bekende jazzformaties. ZFM is in 1990 ontstaan door een, doordat een groep vrienden uit Haarlem... met Rob Harms en zijn neef Bas de Baar... stiekem een radiozender oprichten onder de naam Delta Radio. Oh, piraten! Ja! <laughs> Eh, en eh, ja, ze kregen controle. En eh, toen moesten ze voor de rechter beloven dat ze dus een vergunning aanvroegen... En dat hebben ze gedaan. En vanaf 1990... Of... Ja, vanaf 1990 konden ze dus legaal uit gaan zenden. En in eerste instantie was dat vanuit de kelder in de Watertoren. Nou, zoals u allemaal weet zijn we daarna nog verhuisd naar het Gasthuisplein. En vanaf juni 2013 zenden we nu uit vanaf de Tolwerkweg. Eh, we zoeken nog heel veel vrijwilligers, want die zijn altijd nodig. Want eh, we zijn ook actief bezig met het uitbreiden van onze televisieuitzendingen. En ook willen we bij evenementen en sportgebeurtenissen live radio uitzenden. En daar hebben we dus ook medewerkers voor nodig. Dus mensen die graag eh, buiten en op een reportage gaan. En eh, bij deze ook nog een oproep voor redactiemedewerkers. Want daar hebben we een nijpend tekort aan. Dus eh, heeft u belangstelling, kom gerust eens langs. En eh, we verwelkomen u graag met een kopje koffie.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 Het wordt vanmiddag een graad 5. Vanavond en komende nacht zijn er flinke opklaringen en over het algemeen is het dan droog. Later in de nacht neemt de kans op een sneeuwbui toe. De noord- tot noordoostenwind is dan niet meer dan zwak... en de temperatuur daalt naar waarde rond de min 3. Morgen zijn er wolkenvelden en vooral in de ochtend is er nog kans op een sneeuwbui. Maar ook schijnt zo nu en andersom. de zon. De noordoostenwind neemt toe naar matig in, in het binnenland en vrij krachtig aan zee. Windkracht 4 tot 6 en door die stevige noordoosten zal het veel kouder aanvoelen dan de 2 graden op de thermometer. En rekent u daarbij op een gevoelstemperatuur van minstens min 10. Dus handschoenen en muts, eh, maar eh, bij de hand houden zou ik zeggen. Tot zover. bioscoopagenda. Ja, vandaag de film SpongeBob 3D. Spons op het droge. Nou, deze, dat vierkante eh, gele mannetje eh, behoeft verder geen introductie. En deze film draait op woensdag, zaterdag, zondag en eh, ook weer volgende week woensdag om half twee. En eh, een tweede voorstelling om half vier. Dus woensdag, zaterdag en zondag draait deze film om half twee en om half twee een tweede voorstelling. Dan vanavond eh, presenteert Simon van Kolm. De filmclub uiteraard. De film Whiplash. Andrew Neyman. Een jonge jazzmuzikant is vastberaden om kost wat kost... de beste drummer van zijn elitaire conservatorium te worden. Onder invloed van de tyrannieke muziekdocent Fletcher... wordt Andrews streven naar perfectie een onoverkomelijke obsessie. Zijn meedogenloze leraar drijft hem tot het uiterste van zijn muzikale en fysieke kunnen, maar ook bijna tot waanzin. En dit is echt wel een aanrader, deze film is erg mooi. Eh, vanavond als gebruikelijk om half acht. En deze film is geschikt voor 12 jaar en ouder. Dan de film Interstellar. De laatste week alweer. Onze tijd op aarde lijkt voorbij, dus begint een groep ontdekkingsreizigers aan de belangrijkste missie uit de geschiedenis van de mens. Ze gaan op zoek naar een plek in de ruimte waar de mensheid kan voortbestaan. Met onder andere Anne Hathaway en Michael Caine. En deze film draait morgenavond, donderdag, vrijdag, zaterdag, zondag, maandag en dinsdag. De allerlaatste dag om kwart over negen. Dus donderdag tot en met dinsdag. Dus echt de laatste week. Om kwart over negen. En deze film is eveneens geschikt voor 12 jaar en ouder. Dan Gooise Vrouwen 2. En deze film gaat ook de laatste week in. En deze film is te zien donderdag tot en met dinsdag om 7 uur. Tot zover. De bioscoopagenda. Al het dat prachtige thema uitgejaagd door de wind. Ja. Ja. Praags Symfonieorkest speelt het. Het is een mooie cd trouwens. Dus, eh, ja. Er staan eh, heel veel van dit soort bekende filmthema's op. Maar dan allemaal gespeeld door dit prachtige symfonieorkest. De Prague Symphony Orchestra. Ja. Nou, ik heb deze film wel gezien. Al eh, was ik nog iets te jong toen hij net uit was. Maar ik heb hem later wel gezien. En ik eh, moet eerlijk zeggen, als ik deze muziek hoor... dan denk, moet ik altijd even aan die film denken. En dan denk ik van ja... Ik kan me eigenlijk best wel iets bij voorstellen... dat, eh, dat men uh, massaal aan de voeten van Clark Gable lag. Want het was best wel een... nou, een aantrekkelijke acteur. Kleine collectie. Hij was niet net uit hoor, dat jij nog zo jong was. Want het is een film uit de 50 jaren. Oh. Ik denk zelfs dat hij... Eh, nog ouder. Ja, ja, ja, dit is zeker... Ik, schat hem dat het zo 53, 54 was dat hij, eh, dat hij uitkwam. Het is geen 60s film, absoluut niet. Hij is ouder. Maar dat kijken we nog eens even na. We gaan we nog eens even nazoeken hoe oud hij precies is. Hoe oud maar is. het is inderdaad een eh, prachtige film. En het was een hele mooie acteur. Ja. Ja, ontzettend ik heb, ik heb gewoon, ik weet nog steeds, dat heb ik nog steeds niet nagekeken. Dat moet ik toch eens doen. Want hij komt opnieuw uit, hè? Gerestaureerd, zeg maar. Dus een beetje opgepimpt en... Eh, nou, ik ga zo toch achter de computer zitten, dus ik, ik kijk alleen. Dit is eh, Handsome Poets met Stardust. Then I saw her face En de Monkeys. Opgezet als Amerikaans tegenhangertje voor de Beatles. Omdat de Beatles op dat moment hem eh, niet zo erg gewild waren. Vanwege uitlatingen van John Lennon en zo. Maar eh, nou, dat hebben de heren toch nooit gered. Deze gaan we meenemen tot het nieuws.